Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Vrije meningsuiting en persvrijheid. Bokito-gedrag gaat ons nergens brengen, zei hij in het NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen. Hij reageert op de kwestie van de Turks-Nederlandse columniste Ebru Umar... die vanwege kritische tweets over president Erdogan Turkije niet uit mag. Het kabinet probeert Oemar via diplomatieke weg terug naar Nederland te krijgen. En Rutte heeft de afgelopen week enkele keren met zijn collega Davutoglu gebeld. Critici vinden dat Rutte te mild reageert. Maar volgens hem gaan hardere woorden ten koste van Oemars terugkeer. Dan ben ik met mijn ego bezig en niet met de zaak, zei Rutte. De vertrekhal van de luchthaven van Zaventem gaat zondag voor een deel weer open. De passagiers van drie vluchten kunnen smiddags na een openingsceremonie als eersten inchecken in de vertrekhal. Die raakte zwaar beschadigd bij de bomaanslagen op 22 maart, waarbij 15 mensen omkwamen. Begin deze maand vertrokken de eerste vliegtuigen weer. Er was een tijdelijke vertrekhal ingericht die maximaal 800 passagiers per uur kon verwerken. Het vliegveld hoopt in de tweede helft van juni weer helemaal open te zijn. Een Russisch gevechtsvliegtuig heeft een gevaarlijke manoeuvre uitgehaald... bij een Amerikaans toestel boven de OC, zeggen medewerkers van het Amerikaanse leger tegen nieuwszender CNN. Een Russische straaljager zou op enkele tientallen meters van een Amerikaans verkenningsvliegtuig een soort kurkentrekker hebben uitgevoerd. De laatste tijd zijn meer van zulke incidenten gemeld in het Oostzeegebied. Volgens de VS zijn het Russische provocaties. Het weer. Vannacht veel bewolking met in het oosten soms regen. Het koelt af naar een graad of 5. Komende dag op veel plekken bewolkt met af en toe een bui.